Goedenavond, ik ben Ryan Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Geen nachtvluchten meer, geen privéjets en luidruchtige vliegtuigen zijn niet meer welkom. Die dingen wil Schiphol doen om geluidsoverlast te verminderen. Nu hebben mensen die om het vliegveld wonen flink last van de herrie, vertelden ze eerder al. Ik slaap heel graag met eh, open raam. Dus wij horen hier de vliegtuigen. Het is ongelooflijk veel herrie. Graag word je met de vogels eh, wakker, hè? Maar hier word je met vliegtuigen wakker. En dat is vrij irritant.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 Komt vooral door de, door de verbouwing van de kelder waar alle technische installaties staan. Dat loopt vertraging op en daardoor moet ook de rest van de grote klus wachten. Een hekel aan lopen? Een basisschool in Doetinchem heeft daar iets op bedacht. Kinderen die lopend of op de fiets naar school komen... kunnen sparen voor cadeautjes. En wie wil dat nou niet? Met die punten kan je dan ehm, allemaal leuke prijzen halen... zoals eh, pretpark, zwembad en bioscoop. Ik spaar om naar de bioscoop te gaan. Ik ga steeds minder met de auto. Eh, ik ging al wel weinig, maar het is echt gewoon verminderd. En daardoor is het een stuk minder druk met auto's rondom de school. Dan nog het weer. Het blijft helder, daarom kan het aankomende nacht ook een paar graden vriezen.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 Something happened along the way. What used to be happy was sad. left my home still as a child I walked a thousand sorry miles To wait for my father To gather up his tools He said, my boy, you gotta run Don't wait for me, don't wait for mom We'll come get you When it's safe for us to move to come find me like he said And in that time I was alone So many years without my home I made brothers of a different kind just how hard the wind could blow towards disaster and the things that I would see.